8 uur. Moutschreurs met het NWS. Morgen komt een eerste groep van 34 Syriërs uit Turkije naar Nederland. Ze worden gebracht met het vliegtuig. De overdracht hoort bij de deal die de EU drie weken geleden sloot met Turkije. Voor elke migrant die dat land terugneemt uit Griekenland... gaat een Syriër uit een Turks opvangkamp naar Europa. De landen zijn vandaag begonnen met de ruil. Vanochtend kwamen de eerste Syrische vluchtelingen al aan in Duitsland. De buschauffeurs van Connection mogen morgenochtend in Almere een paar uur staken. Dat heeft de rechtbank bepaald. De chauffeurs willen met hun actie maatregelen afdwingen om het in de bussen veiliger te maken. Omdat bedreigingen en mishandelingen aan de orde van de dag zijn, zeggen ze. De staking in Almere duurt tot half tien. Connection was naar de rechter gestapt om de actie van de buschauffeurs te verbieden, maar dat is niet gelukt. De komende tien jaar verdwijnen in ons land honderden middelgrote supermarkten. Volgens deskundigen in Nieuwsuur komt dit doordat steeds meer mensen boodschappen doen via internet. De online supers doen nu, zijn nu goed voor een jaaromzet van 400 miljoen euro. Over tien jaar is dat bijna 3,5 miljard. Deskundigen verwachten niet dat de sluiting van supermarkten leidt tot het verlies van banen. Die verplaatsen zich in de toekomst naar de magazijnen van internetwinkels. Nabestaanden van de ramp met het German Wings toestel hebben vol ongeloof gereageerd op een rouwadvertentie in een Duitse regionale krant. De ouders van de piloot die het toestel vorig jaar doelbewust liet neerstorten, bedanken in de advertentie voor het medeleven dat ze kregen na het verlies van hun zoon. Ze omschrijven hem als een waardevol mens en reppen met geen woord over de 149 anderen die hij de dood injoeg. Nabestaanden laten via een advocaat weten dat ze hun woede niet onder woorden kunnen brengen. Het weer vanavond overal droog, maar vannacht gaat het weer regenen, vooral in het oosten van het land. Morgen is het overwegend bewolkt met soms regen, bij een graad of 15.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 Slip away, slip away. away. Never let her slip away. I talk to my baby on the telephone, long distance. Slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never let her slip away.